Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Bij de aanslagen van Noorwegen zijn veel meer doden gevallen dan aanvankelijk werd gedacht. De schietpartij op een eilandje bij Oslo heeft zeker 80 mensen het leven gekost, zegt de Noorse politie. Eerder werd uitgegaan van 10 doden, maar er zijn inmiddels veel meer lichamen gevonden. Een man verkleed als agent opende het vuur op een jeugdkamp van de Noorse Sociaal-Democratische Partij. Eerder op de dag was hij ook gezien in het centrum van Oslo waar een autobom zeker zeven mensen het leven kostte. De verdachte is opgepakt, het is een man van 32, volgens Noorse media een rechtsextremist. Koning Harald spreekt van een onvoorstelbare tragedie en heeft opgeroepen tot saamhorigheid. Het overleg over de Amerikaanse schuldenlast is vastgelopen. De Republikeinen willen niet meer met president Obama praten over verhoging van het schuldenplafond, omdat Obama daarvoor de belastingen wil verhogen. Oppositieleider Biener probeert nu een akkoord te bereiken binnen het congres. In de Libische hoofdstad Tripoli zijn vannacht weer zware explosies gehoord. Volgens buitenlandse journalisten hebben NAVO-vliegtuigen een complex van kolonel Gaddafi gebombardeerd. Details zijn niet bekend. Sinds maart voert de NAVO-alliantie geregeld aanvallen uit op doelen van het regeringsleger. In Amsterdam rijden de komende zes weken geen metrotreinen tussen het Centraal Station en het Amstelstation. De gemeente voert onderhoudswerk uit in verband met de brandveiligheid van de 35 jaar oude lijn. Tot en met 4 september rijden er pendelbussen. De Roemeense politie heeft gisternacht 34 Belgische scouts gered. Ze waren tijdens een nachtwandeling verdwaald in de bossen in het westen van Roemenië. Ze sloegen alarm en de politie begon een zoektocht. Na vier uur zoeken werden de padvinders gevonden rond een kampvuurtje.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 And don't it make you sad? some other guy Not nothing, baby Bridges got burn. Now it's your turn It's your turn To cry So tell me Go on and just Tell me Go on and just Tell me go on and just Tell me Damage is done, so I guess I believe in. Oh, damage is done, so I guess I believe in. Oh, the damage is done, so I guess I believe in. Oh, the damage is done, so I guess I believe be. Don't have to say what you did. I already know.